Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Iran ligt een meisje van 16 al dagen in coma. Ze zou zijn mishandeld door de moraalpolitie. Dat zijn agenten die checken of je de regels van het geloof volgt. Dus bijvoorbeeld je hoofddoek goed draagt. Het meisje dat nu in coma ligt zou door hen zijn aangevallen. Volgens Iraanse staatsmedia klopt dat niet... en viel het meisje flauw door een te lage bloeddruk. Ruim een jaar geleden overleed Masha Amini. Die Iraanse vrouw van 22 kwam om door geweld van de moraalpolitie. En daarna werd er maandenlang geprotesteerd. In de buurt in Utrecht zijn mensen extra alert. In een week tijd zijn daar drie jonge vrouwen gestoken. Er lopen meer agenten rond op straat en deze vrouwen zijn daar blij mee. Ja, het is niet echt chill om hier over straat te gaan. Ik vind het wel heel eng hoor, ik voel me wel onveilig hier. Ja, we willen eigenlijk allemaal niet eh, alleen, dus we gaan nu echt wel expres tegelijk naar huis. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de steekpartijen en of er één dader is of meerdere. Er is nu officieel bewijs dat prins Bernard, de vader van Beatrix... lid was van de partij van Adolf Hitler. Volgens de krant NRC is in het archief van Bernard zijn originele lidmaatschapskaart van de NSDAP gevonden. Bernard zelf ontkende altijd dat hij lid was van de partij. En het was gisteravond op het puntje van je stoel zitten, thuis op de bank... en zeker in het Philipsstadion. PSV speelde in de Champions League tegen Sevilla... Met een bal op de lat, een afgekeurde goal... en uiteindelijk in de allerlaatste seconde van de extra tijd de 2-2. Toch voelde het bij Noah Lang als een verloren wedstrijd. Ik ben een beetje geïrriteerd of dat we niet hebben gewonnen. Maar eh, ik denk dat we bij vandaag heel goed hebben gespeeld. Eh, veerkracht ook eh, hebben getoond. Ze komen twee keer op achterstand, maar... ja, we zijn er vol voor blijven gaan met z'n allen. Dus daar kunnen we ook trots op zijn. Vanavond dan speelt Feyenoord in de Champions League... om kwart voor zeven tegen Atletico Madrid. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Als het goed is blijft het overal droog met 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een vrij lange file op de A27, Almere richting Utrecht. Bij Hilversum een vrachtwagen met een klapband, de rechterreis is dicht. Reken op een half uur vertraging vanaf Almere Hout. Hierdoor ook file op de A1 vanuit Amsterdam wanneer je bij knooppunt Eemnes de A27 opwielt. Eerst 10 kilometer file rijden vanaf naar de west met 20 minuten vertraging er bovenop. Dan nog file op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file. Je bent een half uur langer onderweg. En verder wegwerkzaamheden op de N702 vanuit Almere Stad richting Almere de Vaart.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 No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love. Got me on my knees, yeah. Begging, darling, please not you ease my worried mind? Tried to give you consolation. Your let me down. Like I fell in love with you. You turned whole world upside down. Hey, love me on my knees, lay Begging, darling, please, lay love. Darling, won't you leave my room at night? Make the best of the situation. For I'm finally going insane. Please don't say in the Tell me all my love today, Got me on my knees. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. This is the real thing.